One Ampersen met het NOS Journaal. Verreweg de meeste huishoudens hebben dit jaar wat meer te besteden... blijkt uit berekeningen van het Nibud. Mensen met kinderen gaan er over het algemeen het meest op vooruit... mede door de verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daardoor hebben mensen met kinderen in sommige gevallen... tot ruim 300 euro per maand meer te besteden. Alleenstaanden met een uitkering gaan er juist op achteruit... onder meer doordat de energietoeslag is weggevallen. De grote brand in Amsterdam bij het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS is onder controle. De brandweer denkt nog wel de rest van de nacht bezig te zijn met nablussen. De brand begon aan het eind van de avond door nog onbekende oorzaak. De Amsterdamse club meldt dat het gebouw al een tijdje werd gekraakt. De Amerikaanse zangeres Melanie is op 76-jarige leeftijd overleden. Ze had begin jaren 70 succes met onder meer Brand New Key en Beautiful People... dat alleen in Nederland een grote hit werd. In 1969 stond ze als 22-jarige solo op het Woodstock Festival in de VS. Tijdens het optreden had het publiek kaarsen aangestoken... en dat inspireerde haar voor een andere grote hit, Lay Down Candles in the Rain... Over de doodsoorzaak van Melanie is niets bekendgemaakt. gemaakt. Het is wetenschappers gelukt om een zuidelijke witte neushoorn te bevruchten via IVF. De vrucht heeft het niet gered doordat de draagmoeder overleed... maar de wetenschappers zijn blij met de resultaten. De hoop is dat nu kan worden voorkomen dat de noordelijke witte neushoorn uitsterft. Wereldwijd zijn er nog maar twee vrouwtjes van die soort in leven... die ook nog eens onvruchtbaar zijn... In 2018 stierf het laatste mannetje, maar voor zijn dood hebben onderzoekers sperma veiliggesteld. gesteld. Het weer in het zuiden en oosten is kans op mist. De ochtend verloopt droog met vooral in het noorden ook zon.